Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Witte Huis noemt een bericht van Elon Musk... promotie van antisemitische en racistische haat. Musk geeft op zijn eigen sociale media platform X... dat joden de haat tegen blanken aanwakkeren. Volgens het Witte Huis is het bericht extra schadelijk... omdat er sinds de aanval van Hamas op Israël vorige maand... sowieso al een sterke toename is van antisemitische incidenten... Onder meer de Europese Commissie en Apple willen door de ophef niet meer adverteren op X... waar Elon Musk de eigenaar van is. TV-maker Ellen Jens is overleden. Zoals regisseur en producent van een aantal grote succesvolle tv-programma's van de VPRO. Ze begon haar carrière daar begin jaren 60, eerst als regie- en productieassistent. Tien jaar later begon haar samenwerking met Wim T. Schippers. En samen maakten ze veel programma's als de Fred Haché Show en de Van Oekel Disco Show. Ook deed ze jaren de regie en productie van het satirische programma Jiskevet. Ellen Jens was 83 jaar. Bij de aanslag op de kibbutz begin vorige maand in het zuiden van Israël... zijn meer mensen omgekomen dan eerder werd aangenomen, melden Israëlische media. Het hogere aantal slachtoffers is het resultaat van politieonderzoek. Eerder stond het aantal door Hamas vermoorde festivalgangers op 270... en nu gaat het over 364 mensen. Een man van 44 is veroordeeld tot ruim 20 jaar cel... voor de moord op de Tilburgse rapper Boekie. Een medeverdachte kreeg ook een celstraf van bijna 20 jaar opgelegd. De rapper werd in december doodgeschoten in Willemstad op Curaçao. Het weer, vannacht veel mist bij een graad of 3. In het noordoosten lokaal rond het vriespunt.